Want ik had het natuurlijk net over Twitter, eh, de bekendste berichten van Twitter. Maar Instagram is daar ook niet heel onbelangrijk in. Want die heb ook eh, natuurlijk heel veel ja, bekende berichten opgeleverd. En kijken wie er de meeste likes heeft gehaald in 2020. begin dit jaar is, ja, zullen we zeggen, Dance Monkey is een ehm, tijdje een hit geweest hier in Nederland. dan heb ik over de maanden januari, februari. Van uh, Toons en I. Toon heeft eh, van de week uh, ze een uh, eh, nieuw album, of een, nou een nieuw nummer gereleased. En dat heet Fly Away, daar gaan we even naar luisteren. En zometeen ben ik terug met de Instagram berichten. Je hoort eerst en En daarna hoor je nog Pommelien en Jaap met Hij wil niet meer, nou hij niet meer praten.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 But I don't wanna be nu wij niet meer praten. Ja, en zoals ik al zei, ik zou nog even terugkomen op de populairste Instagram berichten. Ehm, ja, de hele wereld zat natuurlijk in spanning te wachten totdat uh, Kylie Jenner eindelijk eh, zou gaan bevallen. Haar eh, zwangerschap was een groot geheim, maar stiekem wist iedereen dat er eigenlijk ja, wel een baby opkomst was. En dat werd uiteindelijk ook bevestigd met de eerste foto van Stormy. Ik vind wel een aparte naam. De dochter van Kylie is geboren om een superster te worden, want namelijk haar eerste foto op Instagram van haar dochter had dus al 18,6 eh, miljoen likes binnengehaald. En eh, dit was een, eh, ja, een lange tijd de populairste foto op... nou ja, ik kan wel zeggen populairste bericht op Instagram. Ja, geloof het of niet, totdat er een ei langskwam. Ja, dan zou je denken een ei. Ja, de nummer 1 is dus totaal anders dan de rest van de lijst van Instagram likes. Het meeste likes is namelijk gehaald door een ei. Ja, geloof het, een ei. Het account van um, ehm, World Record Egg Begon ooit met eh, maar één foto, namelijk een ei. En deze foto heeft ondertussen uh, eh, 54,8 miljoen likes gehaald. 54,8 miljoen likes. En eh, ondertussen worden er dagelijks van allerlei grappen en animaties over geplaatst. Maar één ding is waarschijnlijk wel zeker. Er zal nooit meer een bericht komen dat zoveel likes zal gaan halen op Instagram.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 ZFM. dit is toch wel zo'n beetje het allerbekendste kerstlied eh, wat er bestaat. Mariah Carey en All I Want For Christmas. Ja, maar voor dit jaar natuurlijk ook, eh, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Er is daarvoor maar liefst 12.000 keer gestemd. En dat is voor het woord van het jaar. Met 29,8% is dat geworden anderhalve meter samenleving. Zo, dat is, een, eh, is wel een eh, mooi woord voor eh, galgje of zo. Anderhalve meter samenleving. Die heeft me dus met 29,8% van de stemmen gewonnen. En ehm, op de tweede plek was Fabeltjes Fuik voor 11%. En met 10,6% was het uh, Viruswappie op de derde plek. De uitzag eh, werd bekendgemaakt door eh, Tom den Boom. Hij is eh, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dus dan weten we dat ook weer. Anderhalve meter samenleving is toch wel een woord. Denk ook wel wat veel gebruikt wordt deze dagen. Maar goed, we zijn er nog steeds met de eerste kerstdag natuurlijk. En daar hoort natuurlijk heel veel kerstmuziek bij. Zoals deze ook. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ja, dat zei ik. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a merry Navidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. ZFM wenst je fijne dagen. ZFM. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. this But I have seen this song before I'm never gonna let you close to me Even though you mean the most to me Cause every time I open up it hurts So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt But every time you hurt regular heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Je hoorde Sam Smith hier op ZFM. Too good at goodbyes. Ja, en afgelopen zaterdag heb eh, Obama ook een eh, tweet gestuurd. Eh, de wereld in. En ehm, ja, met een muzieklijst wat hij veel luisterde. Um, wat zie ik voorbij komen. Daar staat onder andere Bruce Springsteen in, Bob Dylan. nog een paar grote artiesten. En ehm, wat hij draaide voordat hij nog president was... daar staat ook ehm, ja, deze dame in. Van eh, ja, Dua Lipa. Die staat daar ook in, zeker weten. Dit is Dua Lipa en Levitating. Ja, wij konden It Be Christmas Every Day. Ja, en ehm, dit is ook wel een apart eh, bericht. Paul McCartney heeft namelijk eh, ja, in een dinsdag verschenen interview met Howard Stern... daarin eh, vertelt dat zangeres Taylor Swift de release van haar recentste album... Express heeft verplaatst om de release van ehm, het nieuwe album van Paul McCartney voorbij te laten komen. Um, ja, dat is dus allemaal apart. En um, nou, Paul McCartney kennen natuurlijk ook een hoop ehm, bekende kerstnummers gemaakt. Ze heeft namelijk een e-mail gestuurd waarin ze vertelde dat eh, niemand nog wist dat ze een nieuw album zou uitbrengen. Dat uh, vertelt McCartney. Omdat ze had gehoord eh, dat mijn album zou uitkomen op 10 december, heeft ze haar release niet gepland op haar verjaardag op de 13e, maar uitgesteld tot 18 december. En dat is dus speciaal voor Paul McCartney geweest. Ook leuk om te vertellen voor Paul McCartney. Ze zijn bezig om een documentaire over die man te maken. Hier is onder andere een nummer eh, wat Paul McCartney ook heeft gemaakt. Mag natuurlijk ook niet ontbreken met de kerst.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 Ja, Nederland heeft eh, vlak voor het einde van 2020 nog een weerrecord gevestigd. niet eerder sinds het begin van de sneeuwmetingen in 1956 viel er in zo'n lange periode geen sneeuw in de beeld. Namelijk 693 dagen. 693 dagen al geen sneeuw. Nou, dan zal het wel eens tijd worden binnenkort. De laatste dag dat er in de beeld eh, waar de KNMI zit... Eh, een gesloten sneeuwdek eh, werd waargenomen... was op 1 februari 2019. Het vorige record stond op 692 dagen... en dat was tussen 18 maart 1989 en 7 februari 1991. Dat meldt Weerplaatsen zojuist... En eh, de derde notering trouwens, eh, die staat in deze lijst van sneeuwloze metingen... is de periode tussen 31 maart 2013 en 26 december 2014. Toen kende de beeld 636 dagen geen sneeuw. Ja, dat is al een tijd geleden dus dat we geen sneeuw in Nederland hebben gehad. Dus mocht wel een keer tijd worden. Nou ja, helaas eh, geen sneeuw dit jaar met kerst in ieder geval. Want morgen gaat het de hele dag regenen. Nou, daar zit je ook niet op te wachten. Dit is Eva Max. I wish we were kissing under mistletoe. The stars in the sky just can't match your glow. Now I can't wait till you're by my side. We'll be warm by you're so uninspired. Why you want me to Eh, Forever Yours, hoor je op ZFM. Ja, mijn tijd zit er alweer op voor vandaag. Nee, dat is niet waar trouwens. Want zometeen tussen 1 en 3 ehm, ben ik er onder andere weer.